Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft het schip met actievoerders tegengehouden... dat op weg was naar de Gazastrook. Volgens Israël zijn de opvarenden ongedeerd... en is het schip op weg naar de Israëlische kust. De organisatie achter het schip heeft een foto gedeeld... waarop te zien is dat de opvarenden met reddingsvesten aan in de boot zitten... met hun handen omhoog. De boot was onderweg naar Gaza om daar een kleine hoeveelheid hulpgoederen af te leveren. Het schip heeft de Nederlandse kapitein en ook de Zweedse activist Greta Thunberg is aan boord. Bij de grens tussen Ter Apel en Duitsland heeft zich afgelopen avond opnieuw een groepje mensen verzameld. Net als zaterdagavond waren er door actievoerders grenscontroles aangekondigd, maar er zijn uiteindelijk geen auto's gecontroleerd. Er waren veel Duitse en Nederlandse agenten op de been. Voor zover bekend bleef het rustig. Bij de controles van zaterdagavond werd door burgers op eigen houtje gekeken... of er in voertuigen vanuit Duitsland asielzoekers zaten. Bij de finale van de Nations League in München is een supporter om het leven gekomen... nadat hij van de tribune was gevallen. Waarschijnlijk gaat het om een ongeluk. Het incident was tijdens de verlenging van de wedstrijd tussen Spanje en Portugal. De man kwam door nog onbekende oorzaak vanaf een hoger gelegen stadiondeel op de onderste ring terecht. Een val van zo'n 8 meter. Hij overleed kort na de wedstrijd. De finale werd gewonnen door Portugal. Honderden mensen hebben in Colombia gedemonstreerd... na de aanslag op presidentskandidaat Uribe. Hij werd dit weekend neergeschoten in Bogota... en ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De betogers zeggen dat door opruiende taal van politici... de spanningen in Colombia zijn toegenomen. Het weer, vooral in het oosten nog buien... met een kleine kans op onweer. Het is tussen de 7 en 12 graden... Overdag zon, wolkenvelden en vooral in het binnenland ook buien.